12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er komt een oriënterend onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen... van twee voormalig hoofdofficieren van het Openbaar Ministerie. Daarnaast wil het college van procureurs-generaal de twee ontslaan, meldt het OM. De hoofdofficieren Mark van Nimwegen van het parket Rotterdam... en Marianne Bloos van het functioneel parket... hadden een relatie met elkaar, maar verzwegen die jarenlang. Mogelijk hebben ze hun dienstauto's gebruikt om met elkaar af te spreken. Ook hun vliegreizen op kosten van het OM worden geanalyseerd. De man die gisteren in Frankfurt op het Centraal Station... een vrouw en haar achtjarige zoon onder een trein duwde... woont in Zwitserland. De 40-jarige man van Eritrese afkomst had daar een verblijfsvergunning... meldt de politie. Volgens de krant, de Frankfurter Algemeine... is de man getrouwd en vader van drie kinderen. Waarom hij gisteren de moeder en haar zoon van het perron duwde... is niet duidelijk. Het achtjarige jongetje overleefde het niet. Hij werd door de binnenkomende trein overreden. Zijn moeder wist zich nog net in veiligheid te brengen. Duizenden gevangenen in Marokko hebben gratie gekregen. Koning Marokko VI deed dat ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum als vorst. De gevangenisstraffen van bijna 5000 mensen zijn kwijtgescholden. Onder hen zijn ook mensen die zijn aangehouden bij de protesten in het Rifgebied. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt... voor betrokkenheid bij de diefstal van de dagopbrengst... van het Zeeuwse muziekfestival Rieps. De buit, naar schatting een half miljoen euro, is nog spoorloos. De verdachte is een man van 22 uit Goes. Eerder werd al een 20-jarige vrouw aangehouden. De overval was in mei in het huis van een van de organisatoren van het festival. Nog geen kwartier eerder was daar de contante dagopbrengst naartoe gebracht. Het bedrag was zo hoog omdat er door een storing niet gepind kon worden op het festivalterrein. Het weer is flink zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... en die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het is zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanaf morgen dan minder warm, met elke dag kans op een bui...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 Don't call me up. 6.9. Dit is ZFM. flood with a body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons they will change, life will make you grow. Watching the leaves, changing the seasons Some nights I think of you Reliving the past, wishing it wishing and dreaming Seasons, they will change Life will make you grow Death can make you hard, hard, hard Everything is temporary, everything will slide Love will never die internet. www.zfmzandvoort.nl radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits. Eat, sleep and please, independent on a knee. disagree. There's Het was net ik en jij. Ons heeft mekaar in droom gekrijg.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 I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, "Do your trouble and now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time wanna make tell telly like me You know all the man them, I try to swipe me Now that up, he could afford to ice me Tell him that's a bag for me, bitch, in your area But the more bad bitches, then the more merrier Baddies to my left and to the right, a little scarier Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? Uh, a million, I'm getting my billion Greatest every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on. I'm sorry. My daddy is Indian. All is curry. Mm. Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me, like a woman like me. I made it feel mistakes.